Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het noorden van Kosovo zijn vier militairen van de KFOR Vredesmacht en zeker zeven Kosovaren van Servische afkomst gewond geraakt. De regering van Kosovo wil eigen troepen aan de grens met Servië stationeren, maar de etnische Serviërs proberen dat met wegversperringen te voorkomen. De KFOR-militairen werden door een groep van zo'n 1500 betogers aangevallen met explosieven toen ze een wegversperring wilden opruimen. Op een militaire basis in Sarajevo hebben 60 Nederlandse militairen de afgelopen dag een medaille ontvangen. Daarmee kwam een einde aan 20 jaar Nederlandse militaire inzet in Bosnië. Nederland nam deel aan internationale vredesmissies in Bosnië, achtereenvolgens UNPROFOR, IFOR, SFOR en EUFOR. De buitenlandse militairen zagen toe op de naleving van het zogenoemde akkoord van Dayton, waarmee in 1995 een einde kwam aan de oorlog in Bosnië. Dat was enkele maanden na de dramatische val van Srebrenica. Bij de uitreiking van de medailles zei generaal-major Middendorp dat een boek wordt gesloten, maar niet vergeten. Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat de zorgkosten volgend jaar 200 miljoen euro hoger uitpakken dan het kabinet verwacht. Vooral de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, zouden de ramingen te optimistisch zijn. De zorgverzekeraars zeggen dat ze grote twijfel hebben bij de haalbaarheid van de bezuinigingen in de GGZ. Ajax heeft zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League met 3-0 verloren van Real Madrid. Voor rust zetten Ronaldo en K.K. Real Madrid op 2-0. Vlak na rust maakte Benzema er 3-0 van. In de groep van Ajax won Olympique Lyon met 2-0 van Dynamo Zagreb. Bayern München versloeg in zijn groep Manchester City met 2-0. Manchester United haalde thuis tegen Basel op de valreep een punt. De Engelsen kwamen na een 2-0 voorsprong met 3-2 achter, maar maakten in de laatste minuut gelijk. Het weer op veel plaatsen mist, minima rond een graad of 11. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Dan worden 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.